Dat volgt uit een uitspraak van de rechtbank in Arnhem. De zaak was aangespannen door de moeder van een studente die in 2002 werd vermoord. Door de moord kon de moeder, die huisarts is, haar baan niet meer aan en raakte ze aangewezen op een uitkering. Het verschil in inkomsten, enkele tonnen, kan ze nu verhalen op de moordenaar. Dergelijke schade kan sinds 2002 al worden geclaimd door ooggetuigen van schokkende misdrijven. Dat heet shockschade. Door de nieuwe uitspraak kunnen ook nabestaanden die geen ooggetuigen waren... claimen dat ze shockschade hebben geleden. In Bolivia is een Nederlandse toerist omgekomen door een val van een berg. Het zou een vrouw van 24 jaar zijn... Ze werd afgelopen donderdag gevonden op de flank van de berg Huayna Potosi, even ten noorden van La Paz. De politie vermoedt dat de Nederlandse door de ijle lucht haar evenwicht verloor. In Engeland heeft een man zijn artsen aangeklaagd omdat hij hadden gezegd dat hij kanker had. Hij had volgens hen nog maar een half jaar te leven. De patiënt stopte met werken, plande zijn begrafenis en maakte zijn spaargeld van 18.000 pond op en onder meer een nieuwe motor en een nieuwe auto. Ook zijn vrouw stopte met werken om voor hem te zorgen. Nu blijkt dat het ziekenhuis een fout heeft gemaakt. De man heeft geen kanker, maar een onschuldig absces. De Brit eist nu een schadevergoeding van het ziekenhuis. Dan het weer op de meeste plaatsen droog en minimaal rond 13 graden. Overdag van het zuidwesten uit bewolking en geregeld buien.